Goedemiddag, ik ben Dielke Teertza en dit is het nieuws van NOS op 3. Kippen moeten blijven waar ze zijn. Sinds een uur geldt een ophokplicht voor pluimvee... omdat er vogelgriep is gevonden bij een bedrijf in Zeewolde. Daar worden 3600 dieren afgemaakt. De laatste tijd zijn in het noorden van het land ook opvallend veel dode vogels gevonden. En ook in Duitsland zijn wilde vogels besmet met de vogelgriep. Minister Schouten hoopt dat de ophokplicht ervoor zorgt dat de vogelgriep minder snel om zich heen grijpt. Een museum in Amsterdam moet gouden kunstwerken teruggeven aan Oekraïne. Het museum had het goud in 2014 geleend van collega's op de Krim... toen Rusland dat schiereiland veroverde. En daardoor wisten ze in Amsterdam niet meer naar wie die kunst nou eigenlijk terug moest. Naar Rusland of naar Oekraïne. De rechter kwam erbij, die heeft nu ook in hoger beroep bepaald... dat de bol richting Oekraïne gaat. De politie zet binnenkort beelden online van de rellen na NEC Vitesse vorig weekend... Toen vlogen stokken en stenen door de lucht en werden agenten en politiepaarden aangevallen. Er zijn al tientallen railschoppers opgepakt, maar de politie zoekt er nog meer. Wie zich niet snel meldt, komt herkenbaar online te staan. Een bekende Turkse influencer hoort vandaag van de rechter of ze straf krijgt voor foto's die ze vorig jaar maakte tijdens een tripje naar Amsterdam. Deze journaliste weet meer. Merve Taschen is een bekende influencer in Turkije. Ze heeft meer dan eh, een half miljoen volgers. Zij was hier op vakantie in Amsterdam vorig jaar. En ze plaatste wat foto's. Ze was in het seksmuseum had ze wat foto's geplaatst ja, niet alleen foto's, maar ook een filmpje. Daarin is te zien dat ze op een enorm piemelstandbeeld danst. Volgens de Turkse aanklager heeft ze zeen materiaal gedeeld. En daar staan pittige straffen op. Dat kan een geldboete zijn, maar wat ik heb begrepen... Het kan, eh, dus, er kan ook echt een celstraf uh, aan hangen. Dus van zes maanden tot twee jaar gevangenisstraf. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vanavond kan het een beetje miezeren, maar dat stelt niet veel voor. Morgen steeds meer zon en ietsje warmer, 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A10, de ring Amsterdam-Noord. De eenbuis van de Koentunnel is tijdelijk dicht. Op de N235 Amsterdam richting Purmerend is het langzaam rijden tussen Watergang en Eelpendam over 2 kilometer... met bijna 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd.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 close your eyes, I'll grab your waist. Next thing you know, you have your pace. Girl, you gotta let it go. Go, go, girl. I know you wanna get down. I know you wanna get down. You deserve to you're a dime.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 Uh. You wanna touch my body, I say you're not allowed You wanna handle me, but I'm a bit too much I'll burn all the place down Cause I'm too fucking hard Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia, ah They wanna arrest me, but I was just having fun I swear that I'm not drunk, and I'm not taking drugs They ask me why so hot, cause I'm Italia. mamma mia! Give me command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music mamma mia is zaterdagavond, zomaar ergens in het land.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 Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek, Je raakt me nog steeds. Tú me peleas cosas que imaginas, pero no imaginas que me encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí, como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, hey. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je raakt me nog steeds en kust in mijn nek. como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.